12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Den Haag houdt er rekening mee dat er toch mensen gaan demonstreren op het Malieveld. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe betoging aangekondigd... maar die is door burgemeester Remkes verboden. Daarop heeft de actiegroep aanhangers opgeroepen om niet naar Den Haag te komen... maar de politie zegt op alles voorbereid te zijn. Op dit moment is het rustig op het Malieveld. Een week na de relé is er nog wel iemand aangehouden. Het is een man van 61 uit Den Haag. Vorige week werden er 425 mensen aangehouden. In Maasluis is het aantal coronabesmettingen in verpleeghuis De Tweemaster gestegen naar 25. Woensdag waren het er nog zes. Het gaat om 17 bewoners en 8 medewerkers, meldt de zorginstelling. De besmette bewoners zijn naar een speciale corona-afdeling in Vlaardingen gebracht, zo'n 5 kilometer verderop. Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners van de twee-master worden getest. Het bezoekersverbod in Maasluis, dat onlangs was opgeheven, is weer ingevoerd. In de VS is een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens Reuters is het totale aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 2,5 miljoen in de VS. Onder meer in Florida is het aantal besmettingen flink gestegen. De gouverneur spreekt van een explosie. Eerder besloot Florida al om stranden te sluiten en beperkingen op te leggen aan de horeca. Deskundigen zeggen dat het totale aantal in de VS nog veel hoger is... omdat mensen zich niet laten testen... of omdat ze niet of nauwelijks symptomen vertonen. Een zeilboot met twee opvarenden is gisteravond op het Eemmeer bij Blaricum in Noord-Holland omgeslagen. Twee mannen van rond de 30 hebben zichzelf gered... door anderhalve kilometer te zwemmen naar de wal. Dat meldt de KNRM. Een van de mannen liep brandwonden op nadat brandstof dat uit de buitenboordmotor was gelekt op zijn been terecht kwam. De KNRM stelt dat de twee een hachelijke tocht hebben gemaakt. Het weer, zon, wolken en mogelijk een bui. Pas in de avond klaart het op. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 21 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld.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 20 juni, iets na 12, het derde uur van Jazz hier bij ZFM. Mijn naam is Marco, ik heet u van harte welkom en bedankt voor het luisteren. Dit was een, eh, een nummer van Laura Fici. Laura Fici is natuurlijk een vriendin van onze show. We hebben, zijn daar op bezoek geweest, hebben daar verschillende interviews gedaan. In een eh, andere uitzending zullen we daar weer wat eh, meer van laten horen. en waar wij ook fan van zijn, niet alleen van Laura Fici, daar zijn we natuurlijk ongelooflijk fan... Maar we zijn ook nog van een andere Nederlander uh, ongelooflijk fan. En dat is Dennis van Aarsen. En hij heeft uh, nog een nieuwe single uitgebracht. En het is Strawberry Moon. Girls, the skies are gray. Ever colder. The winds get bolder. Hills, all night and day. I need to hold her. I never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon needs no reason, just shows up in June. It kicks out the season, so now's a good time. clear midden Woont in de buurt van Beeldhoven. Maar ongelooflijk, wat een stem en wat een, uh, wat een swing zit erin. Nou gaan we naar een veel oudere persoon, Joe Sample. Die is geboren in 1939, eh, dus die is een uh, jaren, zijn twintig jaren wel voorbij. En trouwens, ik werd via de app erop geattendeerd dat ik in de wij-vorm sprak, in de Wuspo vorm Maar ik sta er natuurlijk in mijn eentje, want Erik is er vandaag niet bij. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door met waar ik zin in heb. Dus we gaan niet meer in Maar waar ik zin in heb. En Joe Sample ligt eh, op de draaitafel met het nummer Sunrise. Maar de zon is natuurlijk al wel een stukje op. Maar het geeft wel een zonnetje in huis. Joe Sample met eh, Sunrise. Eh, het is zondagmiddag na 12, derde uur, zijn we niet gewend. Of ben ik niet gewend. Normaal uh, draaiden we jazz van 10 tot 12. Maar het is nu vanwege de coronatijd een beetje veranderd van 10 tot 1. Dus ik heb ook een beetje een ander soort muziek gekozen voor zeg maar de namiddag. Of voor na de middag omdat het normaal een ochtendprogramma was natuurlijk... hebben we nu ook een beetje andere muziek. En ik ga weer terug naar Nederlandse bodem... omdat ik het toch ook fijn vind om Nederlandse muzikanten eh, een, een, platform te geven... en ook Nederlandse muzikanten... Eh, een beetje een andere kant van hun of haar te laten zien. En nu heb ik het eh, volgende nummer klaarstaan. Een nummer van Atsilia Romley. En het origineel is van Michael Jackson. Maar het is wel een beetje gearrangeerd in een, in een swingnummer. En het is... the way you make me feel. Mm. Hey, pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn me. Cecilia Romley, The Way You Make Me Feel van het album The Piano Ballads. Een prachtig nummer. Eh, het wordt wel een beetje een ratje toe qua muzieksoorten... want we gaan nu vol over naar big band muziek... maar wel van Nederlandse bodem met Treintje Oosterhuis. The best things in life are free. The moon belongs to everyone. The best things in life that... The moon belongs to everyone. The best things in life, they're free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the ravens that sing, the sunbeams that shine, they are they're mine. Love can come to everyone. The best things in life. things in life they're free. The stars. things in life are free. En we blijven... Ik blijf gewoon Nederlandse muziek draaien. U zult het niet geloven of niet. Maar we gaan nog één keertje terug naar eh, Dennis van Aarsen. En eh, die heeft ook een prachtig nummer met een big band opgenomen. En dat heet... Eh, ik kan het plaatje even niet meer vinden. Maar we gaan eerst luisteren. Dat houdt u nog te goed voor mij. Fulfill your prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days, we wanted everything, wanted everything. And mama said, burn your biography, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. uphill for oddities to stranger crusades. Ain't ever wannabes, the weird and the novelties never change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise and never come down. Stay up on that rise, stay up on the rise and never come down. Mama said, don't give up Cause it's a little complicated We're all tied up No more love And I'd hate to see you waiting They say it's all been done But they haven't seen the best of me So I got one more run And it's gonna be a sight to see volgende heb ik iets eh, liggen, ook weer van Nederlandse bodem. En dat is van Saskia Laro. En Saskia Leroux werd geboren in de Jordaan in Amsterdam. En is de oudste van vier dochters. Ehm, zou je niet verwachten dat ze zulke muziek maakt als je uit de Jordaan komt. Maar we zijn eh, met de Jordaanse muziek wat anders gewend. Maar zij eh, heeft heel veel dingen gedaan. Ze heeft begonnen op blokfluit. En later, toen ze 15 jaar oud was, ging ze naar een heeft ze cello gespeeld. En heeft ze drie jaar les gehad van Olaf Kloets, die in het Metropoolorkest speelde. Later eh, leerde ze zichzelf eh, gitaar aan, klassiek en volk. En pas in een veel later stadium is ze begonnen met eh, trompet. We hebben het hier natuurlijk over ehm, een van de grote deze aarde die ook al Montreux heeft gewonnen. En toch een hele aparte manier van jazz maakt. En ook een hele moderne manier van jazz maakt. het is meer een beetje jazz-funk. Dus Really Jazzy van Saskia Laro. superstar. Yes, them no say the I man and Sasuke are far. That's why me is a big superstar. See how we cruise around the world. enjoy the boys and girls. So the people that we know. What I'm talking about. LRO met uh, Really Jazzy. Uh, er zit trouwens ook een onwijs leuke eh, videoclip bij. Ik zou eens kijken op YouTube. Saskia LRO, Really Jazzy. is echt een, een fantastische clip. We blijven een beetje in dit genre qua muziek. Giel, wel bekend van, van 3FM. Als, ook als, als radio-dj van de pop en van zo'n ochtendshow die hij daar heeft gehad. Hij heeft een paar cd's uitgebracht en dat is Giel Jazz. En er komt onder andere dit nummer op voor. En dat is van de Aespa Rio Jazz Gang. toepasselijk. Dat was eh, de Sunday Show. En nu hebben we ze klaarstaan van dezelfde cd. Ook van Gil Jazz. Gil bekend van eh, ZFM. Maar nee, niet van ZFM. Van 3FM Radio. Eh, waar die nu ondertussen weg is. Met Tine Curold. En dat heet Revival. nummer van dezelfde cd. Dat is van Count Basic. Het lijkt een beetje op de naam Count Basie, maar het is Count Basic. Het is een Oostenrijkse band. En van Oostenrijk verwacht je nou geen jazz, maar luister. something from the wilder side. Life without a care, a sweet sensation in the air. You can come and feel your fantasy. Everything is yours, it's for free. Music's groovy. Jazz in the House van Giel Jazz. Bekend Giel Belen van 3FM, eh, van de radio. Maar nou, het is zo'n lekkere cd, dus ik denk dat we er nog, nog één, één van deze cd doen... en dan eh, pakken we weer wat anders. Dit is van AC en Ivar en het heet Runnin'. see it coming from afar. I'm walking into a candlelit room, and you're looking more sexy than ever. Your scent alone brings life to my loins as your lips say all I need to hear is, I want you, baby. ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. Ik wil u hartelijk bedanken eh, voor het luisteren. We zijn al bijna aangekomen aan het derde uur jazz of ZFM op de zondagochtend. Het is intussen al eh, zondagmiddag geworden. Ik wil ook iedereen bedanken die eh, meegedaan heeft aan de WhatsApp-chat. Uh, speciale Sandra, Jane, Ralf, die, die vlijtig gechat hebben... en mij van zowel positieve als negatieve commentaar hebben voorzien. Hartelijke dank ervoor. Degene die nog wil chatten, kan met mij chatten via de app op 023 en eh, het nummer wat u nu hoort is tevens weer van Nederlandse bodem. We hebben binnenkort een, eh, een leuk interview met haar staan... maar het is jammer genoeg door de coronacrisis niet doorgegaan. We zouden graag met haar een eh, interview willen doen. Stond ook al gepland, een moment afgezegd. Dit is Saskia Leroux van het album Body Music. En het nummer heet Vibes. KLRO Body Music met het nummer Vibes. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Het derde uur jazz bij ZFM zit er weer op. Mijn naam is Marco. Ik ben weer uh, eh, 12 juli aan de beurt. Volgende week zit mijn eh, collega Peter er met, eh, met zijn muziek. En wij sluiten dit uur af met een, met een nummer van How It's Done. Nou, zo is het ook gedaan. Deze afgelopen drie uur How It's Done van Candy Dilver.